Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een legerbasis in het midden van Israël... zijn vier Israëlische militairen om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Meer dan 50 militairen raakten gewond. Zeven van hen zijn er slecht aan toe. Het Israëlische leger zegt dat de aanval bij de stad Benjamina... het werk is van Hezbollah. VN-baas Guterres zegt dat UNIFIL-troepen actief zullen blijven in het grensgebied tussen Libanon en Israël. Hij reageert daarmee op meerdere aanvaringen tussen Israëlische troepen en de blauwhelmen. Zo is volgens VN-vredesmacht UNIFIL vanmorgen een poort geramd door Israëlische tanks. Er zouden 15 blauwhelmen gewond zijn geraakt. De Israëlische premier Netanyahu riep vlak daarvoor de VN op zijn vredestroepen weg te halen. Guterres waarschuwt dat aanvallen op UNIFIL troepen en terreinen neer kunnen komen op oorlogsmisdaden. Op een kermis in de Duitse plaats Leer, net over de grens bij Winschoten... zijn elf mensen gewond geraakt bij een brand in een spookhuis. Onder de gewonden zijn vier medewerkers van de attractie. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak smiddags uit. Het was toen druk op de kermis. Het spookhuis stond op de Gallimarkt, een vijfdaags evenement waar een half miljoen bezoekers werden verwacht, ook uit Nederland. Het vuur kon snel worden geblust. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De rechtsnationalistische partij van Bart de Wever blijft de grootste in Antwerpen. Dat blijkt uit de eerste uitslagen van de Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Ook in veel andere gemeentes verandert er weinig. Dit jaar gold er in Vlaanderen voor het eerst geen stemplicht. Daardoor was de landelijke opkomst veel lager dan eerdere jaren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen begint bewolkt en vooral in het zuiden met regen. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen op.